Jelle Visser met het NOS-journaal. De Noord-Koreaanse rakettest die gisteren werd gesignaleerd door Zuid-Korea en de VS... was met een hypersonische raket. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau. Hypersonische raketten kunnen meer dan vijf keer de snelheid van het geluid halen... zo'n 6200 km per uur. Door de hoge snelheid is het moeilijk om ze te onderscheppen. Ook Rusland, China en de VS werken aan de ontwikkeling van deze raketten. Na de mislukte vredesonderhandelingen met de vorige Amerikaanse president Trump... heeft Noord-Korea het aantal rakettesten opgevoerd. Ook de afgelopen weken waren er meerdere proeflanceringen. De lavastroom uit de vulkaan op het Spaanse eiland La Palma... heeft vannacht de Atlantische Oceaan bereikt. Dat leidt tot enorme rookwolken. Als lava in contact komt met het koude oceaanwater... kunnen er giftige gaswolken ontstaan en explosies plaatsvinden. Veel bewoners van de westkust van het Canarische eiland zijn evacueerd. Sinds de uitbarsting op 19 september zijn er steeds nieuwe erupties... en ontstaan er nieuwe lavastromen. De betogers bij restaurant Waku Waku in Utrecht zijn gisteravond rond 11 uur vrijwillig vertrokken, meldt de gemeente. De demonstranten zijn boos vanwege de coronapas omdat Waku Waku weigert om gasten hierop te controleren... is het restaurant door de gemeente gesloten. De demonstranten zeggen van plan te zijn dagen of zelfs weken te gaan demonstreren. Volgens RTV Utrecht waren er gisteravond ongeveer 400 mensen aanwezig. Grote bedrijven worden definitief verplicht om meer vrouwen aan te nemen voor topposities. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel over een bindend vrouwenquotum... waarbij de Raad van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven... voor zeker een derde uit vrouwen moet bestaan. De nieuwe wet gaat gelden vanaf 2022. En dan het weer. Vanochtend gaat het overal regenen... met vooral in het noordwesten veel neerslag. Later komt ook de zon tevoorschijn. Het wordt 15 graden. In de namiddag gaat het vooral langs de noordkust stevig waaien.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 De Noord-Koreaanse rakettest gisteren was met een hypersonische raket, meldt het staatspersbureau. Hypersonische raketten kunnen meer dan vijf keer de snelheid van het geluid halen, zo'n 6200 km per uur. De lavastroom uit de vulkaan op het Spaanse eiland La Palma heeft de Atlantische Oceaan bereikt. Dat leidt tot enorme rookwolken en is gevaarlijk. Veel bewoners van de westkust van het Canarische eiland zijn inmiddels geëvacueerd. Grote bedrijven worden verplicht meer vrouwen aan te nemen voor topfuncties. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel over een bindend vrouwenquotum.